Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer autonomen bijgekomen. De AVD telt er tienduizenden en ziet dat er alleen nog maar meer bijkomen. Deze expert legt uit dat autonome mensen zijn die vinden dat de wetten en regels in ons land niet voor hen gelden. Daarom willen ze bijvoorbeeld geen belasting betalen eh, geen huur betalen, geen verkeersboetes betalen. Rechters hebben al een aantal keren naar dit soort zaken gekeken... en in hele nette bewoordingen gezegd... de zaken die u aandraagt, die kloppen gewoon echt van geen kant. Het is eigenlijk echt flauwekul. Dus je verliest het uiteindelijk. En daardoor raken ze alleen nog maar dieper in de problemen... en verliezen ze bijvoorbeeld hun huis of werk. Een klein deel van de autonomen is bereid om geweld tegen de overheid te gebruiken. Bij sommigen zijn vuurwapens gevonden. Wedstrijden in de Champions League worden vanavond en morgen extra beveiligd. IS zou hebben opgeroepen een aanslag te plegen... rond de stadions in Londen, Parijs en Madrid... Volgens de UEFA is het niet nodig om de kwartfinales uit te stellen. In Spanje worden meer dan 2000 agenten extra ingezet vanwege de dreiging. En ook Frankrijk zegt dat ze de veiligheidsmaatregelen hebben genomen. De president van Zwitserland wil nog niet echt ingaan op de klimaatveroordeling van haar land. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat Zwitserland mensenrechten heeft geschonden... door niet genoeg tegen klimaatverandering te doen. De president moet de uitspraak nog lezen, maar zegt wel dat Zwitserland al het doel heeft om klimaatneutraal te worden. Groot feest voor veel mensen in Nederland en de rest van de wereld morgen. De ramadan is na bijna een maand voorbij. Morgen is het Eid al-Fitr en is het vaste tussen zonsopgang en zonsondergang achter de rug terug. Onze verslaggever Ibrahim Duslu ging naar de Kanaalstraat in Utrecht... om te checken hoe het met de voorbereidingen gaat. Ja, ik zie dat jij nog geen tas vast hebt... maar dat gaat volgens mij veranderen zometeen. Ja, dat denk ik wel. En wat, eh, wat ga je halen? Vooral spullen om te koken, maar ook cadeautjes. Ik heb voor mijn neefjes en nichtjes en voor mijn zoon cadeaus allemaal gehaald. Morgen is een belangrijke dag voor ons. Niet alleen om de gezelligheid, maar ook om het dichterbij komen bij ons God en alles daaromheen. Dan heb ik nog het weer voor je. Het trekt steeds verder dicht. Zometeen en vanavond kunnen er nog wel wat buitjes vallen.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 Het aantal soevereinen dat zich niet aantrekt van de Nederlandse overheid... is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden. Dat staat in een analyse van onder meer de AIVD. Iran maakt gebruik van een smokkelnetwerk om Palestijnen op de westelijke Jordaanoever te bewapenen.